Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Crisis De economische schade wordt geschat op 2 miljard euro. Met een nieuw kabinet wil president Christofias het vertrouwen terugwinnen van zowel de eigen bevolking als het buitenland. In Noorwegen gaat een onafhankelijke commissie onderzoek doen naar de aanslagen van afgelopen vrijdag. Premier Stoltenberg zegt dat het onderzoek antwoord moet geven op alle vragen die er zijn over de gebeurtenissen, zodat er lessen uit kunnen worden getrokken. In de dagen na de aanslagen kwam er kritiek op de politie omdat hij te traag zou hebben gereageerd. De Europese Unie maakt zich zorgen over de spanningen tussen Servië en Kosovo. Eurocommissaris Ashton heeft de regeringen van beide landen opgeroepen snel een oplossing te vinden voor het conflict. Etnische Serviërs die in Kosovo wonen zijn bij twee grensovergangen slaags geraakt met Kosovaarse agenten. Ze hebben een grenspost in brand gestoken en ook hebben ze geschoten op vredestroepen van de NAVO. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Kosovo, Kosovo probeert controle te houden over het gebied bij de Servische grens. De Servische bewoners accepteren dat niet. President Tadic van Servië heeft opgeroepen tot kalmte. In Londen is met allerlei festiviteiten gevierd dat de Olympische Spelen over precies een jaar beginnen. Op Trafalgar Square werden de ontwerpen getoond van de medailles. Premier Cameron beloofde dat in Londen de beste Spelen ooit zullen worden gehouden. Schoonspringer Tom Daly maakte de eerste duik in het nieuwe zwemstadion. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog. Het komt af naar een graad of 13 en bij opklaringen ontstaan enkele mistbanken. ochtends zonnige periode, daarna stapelwolken en enkele buien met vooral in het zuiden kans op onweer.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 Went out to the backyard to find out my neighbor called Peter and a flush capacitor. He told me here inside the same like one in the film I see. Yeah, yeah. He said I've been to the year 3000.